Jan van der Putten met het NOS-journaal. De belegering van de Syrische havenstad Latakia is nog altijd niet ten einde. Inwoners van de stad zeggen dat tanks vandaag opnieuw het vuur openden en dat er werd geschoten vanuit zee. Naar verluid zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Vele van hen zouden worden tegengehouden door het leger. Activisten zeggen dat arrestanten worden vastgehouden in een stadion. Latakia ligt al vier dagen onder vuur. Daarbij zouden zeker 35 burgers om het leven zijn gekomen. Het ministerie van Defensie erkent dat de missie in het Afghaanse Kunduz logistieke problemen heeft gekend. Minister Hillen schrijft aan de Tweede Kamer dat de praktijk in de opbouwfase soms weer barstiger is dan de planning. De Kamer had de minister vragen gesteld naar berichtgeving van de NOS dit weekend over militairen in Kunduz die de missie een logistieke puinhoop noemen. Hillen zegt dat er onder meer mankementen waren aan vliegtuigen, waardoor materieel niet naar Afghanistan kon worden gebracht. En ook waren er problemen met het verkrijgen van overvliegvergunningen. Het feit dat militairen in Kunduz de media hebben geïnformeerd over een moeizame start van de missie noemt Hillen verontrustend. Hij wijst erop dat ook tegenstanders meeluisteren en meekijken. In het centrum van Breda gelden vanaf vrijdag strengere veiligheidsmaatregelen. De komende vier weken mag de politie bijvoorbeeld preventief fouilleren. Dat gebeurt onder meer om de problemen met motorclubs te voorkomen. Afgelopen weekend zouden leden van de Molukse motorclub Satudara portiers van horecazaken hebben bedreigd. De politie is daar inmiddels een onderzoek naar begonnen. De Harley-dag, die voor komend weekend stond gepland, was al afgelast in verband met de veiligheid. Maar de gemeente denkt dat er toch Harley-liefhebbers naar Breda komen. De burgemeester noemt het preventief fouilleren een relatief zwaar middel. Maar zegt hij, we kunnen en willen onze ogen niet sluiten voor wat er gebeurt. Dan het weer nog vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. Morgenochtend wat regen, smiddags overal drogen, hier en daar zon.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 Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Alweer die Hendricks? Ja, want op de vakantie is het Jazz-team tijdelijk uitgedund en zijn sommige presentatoren wat vaker aan de beurt. Goedemorgen Zandvoort, Bentveld en de Ronde van Haarlem. En uiteraard goedemorgen aan de internetluisteraars in Bergen op Zoom, Roetangen, Bokken, Hamburg en wie weet waar nog meer op de wereld. Vandaag een wisselvallige keus, net als het weer. En begin met Tristeza. Maar schrik niet van de naam, Als de gitarist Baden Powell nam daar in 1966 een vlotte versie van op. Tristeza. Een oude bekende. Caravan. Eh, een compositie van uh, trombonist eh, en bandleider Duke Ellington. Maar gespeeld door een andere oude bekende die nauwelijks meer wordt gedraaid. Op verzoek was echter hier weer eens trompetist Harry James en zijn big band. Vorige week speelde tijdens het helaas verregende Jazz Behind the Beach de Dutch Swing College Band in Zandvoort. En in september opent zangeres Rita Reis het jazzseizoen in Gebouw de Krocht. Daarom vandaag is CFM Jazz Rita Reis samen met de Dutch Swing College Band met After You've Gone. the Things You Are. Gespeeld door de voormalige Amerikaanse saxofoonband Super Supersax. Geformeerd rond twee saxen, twee tenorsaxen en een baritonsax. Aangevuld door een koperinstrument zoals trompet of trombone. In dit geval was het een trombone, bespeeld door Frank Rosolino, opgenomen in 1975, drie jaar voor de dood van Rosolino. De Britse Annie Ross is van veel markten thuis. Op toneel, in de film en in de jazz. In 1952 nam zij op 22-jarige leeftijd haar eerste album op. Maar ze werd vooral bekend als vrouwelijk lid van het vocale jazz trio Lambert, Hendricks en Ross. Daar nam zij tussen 1957 en 62 zeven albums mee op. Maar in 1958 was hij in de studio te vinden met trompetist Chet Baker en baritonspeler Jerry Mulliken. En daar ontstond onder andere de opname van This Is Always. Het lijkt soms een beetje vals. This isn't sometimes, this is always This isn't maybe, this is always Yes, it's love The real beginning of forever This isn't just midsummer madness A passing glow, a moment's gladness Yes, it's love I knew it on the night that this is all slow The real beginning of forever This isn't just midsummer 1938 componeerde de Engelse pianist en bandleider Ray Noble de song Cherokee, die weldra een jazzstandard werd. Door velen uitgevoerd en in deze CFM Jazz door trompetist Wynton Marsalis samen met het Modern Jazz Quartet. Rainy Lee is een Canadese jazzzangeres, actrice en kinderboekenschrijfster. Lee groeide op in New York, waar ze tijdens haar studie aan high school al als zangeres optrad. Ze begon haar carrière als danseres en speelde in enkele bands drums en tenorsax. In 1970 ging zij naar Montreal, waar zij zich op de jazzzang concentreerde. Ze trad op in de musical Lady Day over de zangeres Billie Holiday. En daarna schreef ze de musical Dark Diva's over het leven van enkele zangeressen, waarin zij ook optrad. Bovendien is hij de auteur van meerdere kinderboeken. Maar vanmorgen horen we Rainy Lee als jazzzangeres in de ballad It Looks Like Rain. of laughing in uh, cd-bakken leverde me een prachtige cd-set op. Met drie uh, klassieke albums van trompetist Chad Baker. Eén met zang en twee zonder zang. Opnamen uit de jaren 50. Toen de telkens door drugs geteisterde Baker op zijn best was. We hoorden hem in Alone Together. Samen met Britonspeler Pepper Adams. Pianist Bill Evans. Fluitist... Ehm, eh, sorry, Fred Herbie Mann. En eh, met bassist Paul Chambers. Ik weet niet of ik te verstaan ben, want eh, de microfoon slaat niet uit. Goed, ik wil nog een nummer van hem draaien. weer de vrije solo van Bill Evans. Chad Baker met Time on My Hands. ducks and geese better scurry When I take you out in the Surrey When I take you out in the Surrey With the fringe on top Watch that fringe and see how it flutters When I drive them high step and strutters Nosy pokes'll peek through the shutters And their eyes will pop The wheels are yellow, the upholstery's brown The dashboard's genuine leather With eyes and glasses right side lights winking and blinking Ain't no finer rig I'm a-thinking You can keep your rig if you're thinking that I'd care To swap for that shiny little Surrey with a fringe on can feel the night getting blurry As we drive back home in the Surrey Driving slowly home in the Surrey With a fringe on top I can feel the day getting older Feel a sleepy head on my shoulder nodding, drooping close to my shoulder till it falls kerplop. The sun is swimming on the rim of the hill. The moon is taking a header. And just as I'm thinking that the earth is still, a lark will wake up Bird, my baby's a sleeping Maybe got a dream worth a-keepin' Whoa, you team, and just keep creepin' At a slow clip-clop Don't you hurry with a surrey With a fringe on the top als zij 88 eh, is geworden, bleef de Amerikaanse jazzpianiste en zangeres Blossom Derry haar meisjesachtig stemmetje houden. Zij studeerde aanvankelijk klassiek pianospel, maar in haar tiende jaren switste zij over naar de jazz. Bij haar overlijden in 2009 is zij een respectabel aantal albums, albums en songs na. Hier was Blossom Derry te horen in een soort in een rijtuigje in de Surrey with the Rings on Top. Het eerste uur van deze CFM Jazz nadert het einde. We gaan naar nieuws en reclame met het combo van de al lang vergeten tenorsaxofonist Tyna Brooks. Samen met een toen nog jonge trompetist Freddie Hubbard. Uptights Creek. Tot zo.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 Dat heeft zijn zakenpartner gezegd gaat goed met Van der Bel, maar meer details wilde hij niet geven. Van der Bel vloog vorige maand naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Meestal liet hij snel iets van zich horen, maar zijn zakenpartner en vrienden konden geen contact met hem krijgen en gaven hem als vermist op.